Net schut met het NOS Journaal. De straat van Hormuz wordt snel weer opengesteld voor hulpgoederen. Dat zegt de Iraanse VN-ambassadeur. Iran geeft daarmee gehoor aan een verzoek van de VN. Die waarschuwde voor ernstige voedseltekorten en humanitaire crisis wereldwijd... als gevolg van de blokkade van de straat van Hormuz. Iran zegt ook schepen met landbouwgoederen weer toegang te geven. Sinds het begin van de oorlog komen er nog maar weinig schepen door de zeestraat. Openbaar Ministerie heeft zeven jaar cel geëist tegen een vrouw uit Naaldwijk... omdat ze haar kinderen ruim tien jaar geleden meenam naar Syrië. Haar tienerzoon volgt mee met IS en kwam om. De vrouw wordt onder meer verdacht van deelname aan een terroristische organisatie... en het in gevaar brengen van haar kinderen, zegt het OM. Het is eigenlijk de eerste keer dat in Nederland iemand wordt vervolgd voor het oorlogsmisdrijf. Het inzetten van eh, je kind als eh, kindsoldaat. De ernst van de, van de zaak vinden we eigenlijk voornamelijk dat deze verdachte haar kinderen heeft blootgesteld aan, aan de gruwelijkheden van IS. De vrouw zit sinds twee jaar vast in Nederland. Israël heeft twee staalfabrieken in Iran gebombardeerd. Het gaat om de twee grootste staalproducenten van het land. De afgelopen dagen waren er meer aanvallen op industriële complexen in Iran. De VS en Israël lijken het nu vooral voorzien te hebben op bedrijfstakken... die cruciaal zijn voor de Iraanse economie en ook voor de wapenindustrie. Wielrenner Mathieu van der Poel heeft de E3 Saxo Classic gewonnen, een eendaagse koers in België. Van der Poel haalde zo'n 60 kilometer voor de finish de kopgroep in. De laatste kilometer was zwaar. Ze kwamen bijna tot op het wiel en eh, op het moment dat ik me recht zet ja, dacht ik, eh, ja, als we gaan sprinten word ik ook laatste. Dus eh, dan ben ik eh, nog één keer zittend al uitgegaan. En ik denk dat ze daarachter net naar elkaar kijken. Dat is een beetje wat ik op hoopte. En ik kon het nog net tot de finish houden. Vorig jaar en het jaar ervoor won Van de, van de Poel de koers ook.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 Side by side, no space between us. Cause all we ever needed in this life. You and I are more than just a memory. Yeah. You and I, I carry with me all my life. You and I are more than just a memory. Yeah. You and I, I carry with me. You and I. You and I, you and I are everywhere. I wish you could be there to see the sunshine through the rain, but it fades. Your head laid on my shoulder, washed away the pain when we gave it to the ocean. Oh, I just can't lie. All my life I dream of you and I. You and I are more than just a memory. Yeah. You and I, I carry with me all my life. You and I are more than just a memory. Yeah. I carry with me. You and I. All I ever you and I. You and I are more than just a memory. Yeah. You and I, I carry with me all my life. You and I are more than just a memory. Yeah. right, left to right, left to right, left to right, left to right, left to right, left to right, left to right, left to right, left to right, left to right, left to right, left to right, left to right, left to right.